Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Oud-tv-presentator Rob Fruithof is overleden. Dat is bekendgemaakt via zijn eigen Facebookpagina. Fruithof presenteerde in de jaren 90 het KRO-programma Waku Waku... een populaire quiz over dieren met bekende Nederlanders. Later stapte hij over naar de Tros... waar hij ter land, ter zee en in de lucht presenteerde. Fruithof maakte ook naam als acteur en stemacteur... Bijna twintig jaar geleden verhuisde Fruithof naar Zuid-Afrika. Hij leed al langere tijd aan kanker. Rob Fruithof was 71 jaar. Een dronken man heeft gisteren de organist van de Lamberti-kerk in het Gelderse Zelhem gegijzeld. De organist oefende voor de kerkdienst van morgenochtend. Op het plein voor de kerk zat op dat moment een man die al enige tijd alcohol dronk en voor overlast zorgde. Op een bepaald moment ging hij de kerk binnen... waar hij de organist een uur lang gijzelde en mishandelde. De 71-jarige organist wist te ontsnappen toen hij toestemming kreeg om naar de wc te gaan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De dronken man is gearresteerd. Elf stafleden van het Spaanse vrouwenteam stappen op. Dat doen ze vanwege de commotie rondom voetbalbondvoorzitter Louis Rubiales... Na de gewonnen WK-finale van vorige week kuste hij een speelster van het nationale team vol op haar mond. Rubiales is door de FIFA voorlopig geschorst in afwachting van een onderzoek van de Wereldvoetbalbond. Ook Montserrat Tomé, de assistent van bondscoach Jorge Wilda, stapt op. Ze laat via sociale media weten dat ze zou willen dat er gepraat kon worden over de prestaties van het Spaanse elftal. Het weer vanavond op steeds meer plekken droog, maar komende nacht op enkele plekken regen- en onweersbuien. Het koelt af naar een graad of 12.